Clemens Peters met het NOS-journaal. De Nederlandse staat heeft in de jaren 80 miljoenen guldens... voor meubelstukken van prinses Juliana betaald... terwijl ze al staatseigendom waren. Dat meldt NRC op basis van eigen onderzoek. Het zou gaan om zeker 300 waardevolle meubelstukken... uit de collectie van het Paleis het Loo. Ze werden begin 19e eeuw op staatskosten besteld... door koning Lodewijk Napoleon. En er zitten ook meubels bij uit de periode van koning Willem I. Hoffunctionarissen zouden in 1969 ten onrechte hebben geconcludeerd... dat alle meubels op het Loo volledig eigendom van de koninklijke familie waren. Het Britse lagerhuis heeft zoals verwacht tegen een oproep gestemd van premier Johnson om vervroegde verkiezingen te houden. Daarmee is het definitief dat er geen verkiezingen komen voor 31 oktober, de dag van de geplande brexit. Johnson had een tweederde meerderheid nodig, maar die haalde hij bij lange na niet. Johnson wil verkiezingen om, als hij die wint, de geplande brexit op 31 oktober door te voeren. Tien jaar na de economische crisis zijn de meeste mensen er weer bovenop gekrabbeld. Ze zijn tevreden over hun leven, maar dat geldt niet voor iedereen... constateert het Sociaal en Cultureel Planbureau in de Sociale Staat van Nederland. Een groep van zo'n 400.000 mensen lukt het niet om aan te haken. Volgens het SCP moeten de toekomstige werknemer beschikken over steeds meer sociale en empathische vaardigheden. Eenvoudig werk gaat wegvallen door onder meer robotisering. Dat kan leiden tot een groeiende groep burgers die niet mee kan komen. De Amerikaanse kustwacht heeft de vier vermiste bemanningsleden van een omgeslagen vrachtschip voor de kust van de Amerikaanse staat Georgia gevonden en gered. Het bijna 200 meter lange schip kapseisde gisteren om nog onduidelijke redenen en vloog daarna in brand. Reddingswerkers konden toen al 20 opvarenden redden. Vandaag landden ze met een helikopter op de rand van de Golden Bay... en boorden een gat in de romp. Daarna konden de vier bemanningsleden uit het schip worden gehaald. Het weer. De temperatuur daalt vannacht naar 3 tot 9 graden. Hier en daar kan mist ontstaan. Overdag is het wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 19 graden.